Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal vergiftigingen met afslankmiddelen stijgt snel. Mensen die bijvoorbeeld te veel Ozempic of Wegovy hebben gebruikt... kunnen extreem misselijk worden. Een arts zegt tegen nieuwszender BNR dat het makkelijk kan gebeuren... omdat veel gebruikers die middelen online kopen. Met de injectiepennen die je daar krijgt... krijg je volgens hem al snel te veel binnen. Bij het Vergiftigingen Informatiecentrum zijn vorig jaar 41 meldingen binnengekomen. Ruim vier keer zoveel als in 2021. Dit jaar zijn er al 32 gevallen gemeld. Een andere arts zegt dat er waarschijnlijk nog veel meer mensen zijn met klachten. Zij denkt dat veel gebruikers het niet doorgeven. En even appen of boodschappen bestellen is er niet meer bij voor ministers tijdens de ministerraad. Premier Schoof heeft telefoons, smartwatches, laptops en oortjes verboden. Alles moet vooraf in een kluis. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, schrijft het AD. Hartstikke logisch vindt deze veiligheidsexpert. Bij de geheime diensten in ons land gebeurt het al lang ook als je als gast binnenkomt, dat je eigenlijk gelijk bij de entree al in kluisjes je telefoon, je laptop laat. Ja, om er maar gewoon zeker van te zijn dat niemand meeluistert via die apparaten. Want dat is toch wel de tijd waarin we denk ik leven dat we, ja, dat men nu eindelijk door lijkt te hebben met dit kabinet, dat, dat die naïviteit er een beetje afgaat. Ik bedoel, je moet je echt voorstellen, in deze tijd hebben bijna elke politici heeft gewoon een, digitale schietschijf op zijn of haar rug. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken is blij met het verbod. Hij zegt in het AD dat dit al veel eerder had moeten gebeuren. het is opnieuw raak op IJsland. Daar is een vulkaan uitgebarsten in de buurt van het dorpje Grindavik. Aan het begin van het jaar gebeurde dat ook al. Toen werd een deel van het dorp verwoest. Deze toerist zag een oranje gloed en dacht eigenlijk dat het een ander natuurfenomeen was. We just thought that it was the northern lights. We were in Vic and drove down here thinking it was the northern lights. And as we got closer, it was a volcanic eruption. Yeah. And it's like the coolest thing I've seen in my whole life. Nou, ze dacht dus dat ze het noorderlicht zag, maar dat was de oranje gloed van lava. De uitbarsting lijkt tot nu toe mee te vallen. Dorpen in de buurt hoeven dit keer niet te worden geëvacueerd. En het weer nog.